Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. President Biden van Amerika zegt dat de evacuatie vanuit Afghanistan heel succesvol is verlopen. De meeste Amerikanen zijn veilig weggekomen, zei hij in een toespraak. We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120.000 people evacuated to safety. No nation, no nation has ever done anything like it in all of history. Hij blijft zich inzetten voor de mensen die niet op tijd geëvacueerd konden worden en dus zijn achtergebleven. Amerikaanse troepen vertrokken deze week na 20 jaar uit Afghanistan. De Amerikaanse stad New Orleans zit voorlopig nog zonder stroom naar orkaan Aida. De burgemeester heeft daarom voor één dag een avondklok ingesteld... om te voorkomen dat mensen gaan plunderen in het donker. Waarschijnlijk is er vanavond weer een beetje elektriciteit. Opnieuw Nederlands succes op de Paralympische Spelen. Bij het handbiken heeft Jeannette Jansen net goud gewonnen. En bij de mannen was er weer goud voor Mitch Valise. Nou, in eerste instantie dacht ik van het wordt zilver. En toen dacht ik van nee, nee, nee, nee, kom op, kom op. Hup. Van, eh, we gaan voor goud, we, gaan, we willen het maximale. Dus eh, we pakken hem. Ja, ongelooflijk. Echt fantastisch, echt super. Naast Valise op het podium staat Tim de Vries. Hij pakte brons. Een droomtransfer voor Luc de Jong. De Nederlandse spits ronde gisteren net voor het sluiten van de transfermarkt zijn overstap naar Barcelona af. Hij gaat daar samenspelen met Memphis Depay en Frenkie de Jong. En 7 seconden om van de ene kant van de weg naar de andere kant van de weg te komen. Het is tempo maken geblazen bij een stoplicht in Amsterdam. Vooral voor oude mensen is het niet te doen om in die recordtijd het zebrapad over te steken. Minder dan 7 seconden. Dat is een sprintje trekken. Die tijd is veel te kort. Ik, ik loop toch niet de boodschappen te doen om me verrot te rennen? Als je dit in zeven seconden kan, mag je meedoen aan de Olympische Spelen. De Partij van de Ouderen is er helemaal klaar mee en heeft een boze brief naar de gemeente gestuurd.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 meldt het FD na een rondgang langs banken. Bij de meeste banken geldt dat de rente moet worden betaald... voor bedragen boven de 100.000 euro. Bloedbank Sanquin rekent op honderden nieuwe bloeddonoren... nu vanaf vandaag ook homo- en biseksuele mannen bloed mogen doneren. Voorwaarde is wel dat ze het afgelopen jaar seks hebben gehad met maar één partner. En in België worden veel coronaregels vandaag ingetrokken. De verplichte sluitingstijden in de horeca vervallen... en binnen hoeven klanten geen afstand meer te houden. Verder vervalt het thuiswerkadvies en het maximum aantal gasten thuis. Het weer, eerst nog grijs, soms wat motregen, later meer zon... bij een graad of 20. I told you that I never would I told you I changed Even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay Need you to stay hey.